En er worden bijna 13.000 mensen vermist. Veel overlevenden hebben weer een nacht in de kou moeten doorbrengen. En er is gebrek aan voedsel en andere levensbehoeften. Op steeds meer plaatsen in de buurt van de reactor van Fukushima... blijkt het kraanwater besmet te zijn met radioactief jodium. De minister van Volksgezondheid heeft de bewoners van plaatsen in de buurt van de reactor aangeraden... geen kraanwater meer te drinken. Bij de kerncentrale zelf is de situatie redelijk stabiel, maar het gevaar is nog niet geweken. De Wereldbank verwacht dat het herstel van de schade in Japan vijf jaar gaat duren en 186 miljard euro gaat kosten. De Amerikaanse regering legt het nieuwe staakt het vuren van Libië naast zich neer. Het klopt niet of het wordt meteen geschonden, zei een woordvoerder van het Witte Huis. Het Libische leger maakte afgelopen avond bekend dat er onmiddellijk staakt het vuren zou ingaan. Later op de avond werden in Benghazi en in Tripoli explosies en geweervuur gehoord. Voor het weekend kondigde Libië ook al een bestand af, maar dat werd niet nageleefd. Dordrecht stapt als eerste stad in Nederland volledig over op hybride bussen. Alle stadsbussen die op diesel rijden worden de komende tijd vervangen. Voerbedrijf Arriva heeft van de provincie Zuid-Holland 6 miljoen euro gekregen om de nieuwe voertuigen aan te schaffen. Vandaag wordt de eerste bus in Dordrecht gepresenteerd. In totaal 25 nieuwe hybride bussen produceren minder geluid en zijn beter voor het milieu.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 As if I didn't know that, as if I didn't know my own. if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart.